Zes uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna tien jaar is de geregistreerde misdaad weer toegenomen... blijkt uit de misdaadcijfers over 2019. Er is minder inbraak en zakkenrollerij... maar wel veel meer online oplichting, zegt de politie... zoals betaalfraude en aanvallen met gijzelsoftware. Volgens korpschef Akerboom zijn de daders steeds vaker jongeren. Schiphol-topman Benschop noemt de adviezen van de commissie Remkes... over de vermindering van de stikstofuitstoot duidelijk en werkbaar. Hij denkt dat de luchtvaart zijn stikstofuitstoot kan terugdringen... met onder meer het elektrisch taxiën van vliegtuigen... en schonere en stillere vliegtuigen. Schiphol wil in 2030 uitstootneutraal zijn. Gisteren lekte het advies van Remkes aan het kabinet uit... Als de luchtvaart de uitstoot niet vermindert... mogen Schiphol en ook Lelystad Airport niet groeien. Het CDA wil uitgeprocedeerde asielzoekers een straf opleggen... als ze niet teruggaan naar hun eigen land. Als ze niet meewerken, wordt het gewoon een strafbaar feit... zei CDA-kamerlid van Torenburg in Nieuwzuur. De VVD steunt het CDA, maar coalitiepartijen D66 en de ChristenUnie niet. Volgens Van Torenburg is er in de Tweede Kamer wel een meerderheid voor te vinden. Nederlanders gingen vorig jaar vaker op vakantie met het vliegtuig dan met de auto... blijkt uit cijfers van het Nederlands Bureau voor Toerisme. We gaan minder vaak naar landen als Duitsland, Frankrijk en Spanje... en vaker naar verre bestemmingen als Bali en Florida, vooral voor de zon. Vorig jaar ging 84 van de Nederlanders op vakantie. De gemiddelde Nederlander ging drie keer. En uit nieuwe videobeelden blijkt dat het Oekraïense passagiersvliegtuig... dat vorige week bij Teheran neerstortte niet door één, maar door twee raketten uit de lucht is geschoten. Blijkt uit beelden van een Iraanse bewakingscamera die de New York Times heeft gepubliceerd. Iran heeft toegegeven daarvoor verantwoordelijk te zijn. Het weer. De wind neemt geleidelijk af. Vanochtend op de meeste plaatsen droog, soms wat zon. Vanmiddag vanuit het westen regen.